Ze krijgen die middag de seizoenskaart van een vaste supporter. Het initiatief voor de actie komt van een seizoenskaarthouder. Een aantal vrienden deed mee en de club ook. En tot nu toe hebben meer dan 300 Feyenoord-supporters hun seizoenskaart ter beschikking gesteld. Feyenoord zelf stelt ook 500 gratis kaarten beschikbaar voor vrijwilligers van Humanitas, de Voedselbank en het Leger des Heils. Na een kort ziekbed is topkok Lucas Rieve overleden. Hij was ruim 26 jaar chefkok bij restaurant De Bokkendoorns in Overveen... dat onder zijn leiding 22 jaar lang twee Michelinsterren had. Daarna begon hij een eigen restaurant in Hoorn... dat binnen vijf maanden ook een ster kreeg. Hij werkte onder meer bij restaurant La Rive van het Amstelhotel... en in de Kersentuin in Amsterdam. Lucas Rieve was 57 jaar. Het aantal migranten dat over zee naar Italië komt is dit jaar gehalveerd. Het waren er ruim 11.000. Ten opzichte van 2017 is er zelfs een afname van 90 procent. Dat komt vooral doordat de overeenkomst die met Libië, Libië is gesloten over het tegenhouden van vluchtelingen werkt. En vorig jaar sloot Italië de havens voor vluchtelingen. Sinds 2010 was het aantal migranten niet meer zo laag. De meeste kwamen dit jaar uit Tunesië, Pakistan en Ivoorkust. En uit naam van de democratische presidentskandidaat Bloomberg... hebben Amerikaanse gevangenen telefonisch potentiële kiezers benaderd. De presidentskandidaat zegt op Twitter dat hij daar niet van op de hoogte was. Voor de campagne was een callcenter ingehuurd en dat maakt gebruik van gevangenen. Bloomberg heeft de samenwerking met het bedrijf beëindigd. Het weer, nog een lokale bui, maar meest droog.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 My baby's gone. once again Choirs will be singing Silent night Or Christmas carols By candlelight Please come home for Christmas Please come home for Christmas if not for Christmas, the New Year's night. Friends and relations, sensations. Oh, sure as the stars shine above. For this is Christmas, Christmas, my dear. some new follow to this Caribbean surf. But there's an icy fringe on everything, and I cannot find the lies. Where's the beauty in the beast we made? Why the frost in the summertime? And I call the kids on the telephone there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year. The temperature's up to 95, but there's a winter. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl washes away fijne dagen.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 Dancer and Vixen Comet, Cupid, Donner, Blitzen But do you recall The most famous reindeer of all Is it Herman? No Is it Sherman? No Is it Eddie? Is it Freddy? Oh no, no, no Is it Elton? Is it Billy?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 You better keep your beak all pink and sleek. You better keep your schnoz maroon because you will go down in history. GFM wenst jullie allemaal fijne dagen.